7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is opnieuw een fout gemaakt bij de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daardoor hebben ouders waarschijnlijk ten onrechte te horen gekregen... dat ze buiten de compensatie- en schaderegeling vallen. De herstelorganisatie die in opdracht van het ministerie van Financiën... de ouders moet compenseren, heeft verkeerde informatie geleverd... aan de commissie die de zaken van gedupeerde ouders beoordeelt. Staatssecretaris Van Huffelen noemt de fout onverteerbaar. De zaken van de ouders die dus op de verkeerde gronden zijn afgewezen... worden nu opnieuw door de commissie beoordeeld. Vanaf 1 juli, dat is volgende week woensdag, wordt er geen grens meer gesteld aan het aantal mensen dat in het openbaar mag samenkomen, zolang er anderhalve meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck is gedaan. Volgens Haagse maakt het kabinet dat morgen bekend. Het betekent dat er vanaf 1 juli bijvoorbeeld geen maximum meer is... voor het aantal gasten bij restaurants, bioscopen, theaters en kerken. Op voorwaarde van die gezondheidscheck. Zonder controle van de gezondheid van bezoekers... mogen er maximaal 100 mensen binnen zijn en buiten 250. En studentenvakbond LSVB en andere bronnen melden aan Nieuwsuur... dat het kabinet morgen ook bekend maakt dat studenten in het mbo, hbo... en aan de universiteit vanaf 1 september toch in de spits mogen reizen. Nu mogen ze alleen tussen 11 en 3 uur overdag... en na 8 uur s avonds in het openbaar vervoer. Universiteiten en hogescholen die bij elkaar in de buurt zitten... moeten wel samen afspraken maken over spreiding van lestijden... zodat niet alle lessen tegelijk beginnen of eindigen. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht uiteindelijk 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het nog wat warmer. Van 27 graden in Groningen tot 30 of 31 in het midden en het zuiden van het land. En ook donderdag is het zonnig en warm.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 Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too Many Bridges to Cross Over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home. A feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'm dealing cards with the old man maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg a glass, in smaller doses. Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just can't walk away from my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry.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 Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land.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 Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Country Tiptopper. mine. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit establish right. English dogs and roosters frolic on the floor. 15 Cuban minutes, lots of give and take. time means nothing. This phrase it cries the de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Cor Ploent... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat a fumble through that guidebook, just how often they eat meat. Well, somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. about them bears. we've all heard that old chestnut. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy whoever that guy is. And that cub you found adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In de Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from my heart. it played. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from. at home. There's a sweet thing in the corner, smiling at me, and I'm caught between a rock and a Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. bank. titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week.